Vooral kinderen met Marokkaanse ouders krijgen vaker een hoger schooladvies. In 2012 kreeg 34% van hen een HAVO-VWO-advies. Vorig jaar was dat 50%. Dat is nog wel wat minder dan het landelijke gemiddelde. Dat is 57%. Geert Wilders gaat binnenkort op bezoek bij de Israëlische Libische premier Netanyahu. Hij wil het arrestatiebevel van Netanyahu bespreken. Wilders zei daarover dat de wereld gek is geworden. Hij vindt dat Netanyahu internationale steun moet krijgen... en niet geconfronteerd moet worden met een arrestatiebevel. Minister van Buitenlandse Zaken Veldkamp heeft gezegd het bevel te respecteren... en dat Netanyahu wordt gearresteerd als hij naar Nederland komt. Het is lokaal nog steeds spiegelglad op de weg. In het oosten van het land valt nog altijd sneeuw en dat maakt het lastig om de wegen veilig te houden. Rijkswaterstaat doet er alles aan om de wegen schoon te krijgen, vooral rondom Arnhem. Er vallen daar nog steeds winterse buien en er is sprake van het opvriezen van natte weggedeelten. Daarom bestrijden we daar de gladheid eh, op dit moment ook nog volop. Op de A50 en de A12 zetten we zelfs een van onze calamiteitenmachines in om de gladheid eh, te bestrijden. Dat is de lavastorm. Als je op pad bent, Pas je rijstel aan de omstandigheden aan en geef onze strooiwagens de ruimte. Die rijden nog steeds volop, zeker in het oosten. Tot 12 uur is het in het hele land code geel. En Oekraïense grenswachten roepen fans van een superpopulaire horrorgame over Tsjernobyl op... om niet naar de streng beveiligde zone rondom de kerncentrale te komen. De afgelopen dagen zijn er namelijk tientallen fans betrapt... nadat het spel Stalker 2 Heart of Chernobyl gereleased werd. What do we when faced with truly inexplicable? tear it up to make souvenirs. In de game loop je als speler door een post-apocalyptische verboden zone rond de kerncentrale vol met mutanten en mensachtige monsters. En dat willen spelers waarschijnlijk wel eens met eigen ogen zien. Maar de verboden zone is een van de meest radioactief besmette plaatsen op aarde en dus gesloten voor publiek. Het weer dan in het hele land buien vandaag met in het midden en oosten.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 Iedere ochtend stap ik op de wagen nog een keertje naar mijn vrouw. Het vak van melkboer is best te dragen. Al ben je wel de hele week in taal. Het eerste wat ik doe als ik de hoek omsla. Dan trek ik gewoon mijn leren jasje aan. Ik kom een sexy curvy, wat parfum in mijn oor. Pas dan ben ik gereed om los te gaan. Bent u getrouwd? We zijn geschapen voor elkaar. Wat bent u mooi, mevrouw. Heeft u de koffie soms al klaar? Bent u getrouwd, mevrouw? Ik vind u leuk, hoe vindt u mij? Heb u misschien nog geen verkering? Dan komt dat heel goed uit, want ik ben ook nog vrij. La la la In mijn wijk, daar wonen leuke vrouwtjes. Goed, ik ben getrouwd, maar niet van steen. Trouw zijn in het huwelijk is belangrijk, maar het menselijke welzijn eveneens. Ik ben geen Robert Redford, maar heb veel energie. Dat komt door al die yoghurt en die vla. Daarom ben ik nooit eenzaam, mijn klantenkring is groot. Vooral omdat ik niemand oversla u getrouwd, mevrouw? We zijn geschapen voor elkaar. Wat bent u mooi, mevrouw? Heb u de koffie soms al klaar? Bent u getrouwd, mevrouw? Ik vind u leuk, hoe vindt u mij? Heb u misschien nog geen verkering? Dat komt dan heel goed uit, want ik ben ook nog vrij. hier is de koning. Wat ziet het vrouwtje er weer fris uit vandaag? Ja, begrijp ik. Ik zit al 24 uur in de kar. Nou mevrouw, als u dan een lekker bakkie maakt, dan zet de melkboer even zijn wagentje weg. Ja, en het programma is begonnen. Goedemorgen, met, eh, we zijn begonnen met Bent u getrouwd? Mevrouw van Bob Barbecue en Anton Azijn ja, hoe bedenk je het? Maar goed, het was weer een mevrouw. Het was weer een mevrouw. <laughs> Goedemorgen. Goedemorgen allen. Ja, nou luisteraars, wat fijn dat jullie weer op ons afgestemd hebben. We, We gaan eh, even. Ja, zwaaien jullie maar, want natuurlijk via www.zfm-live.nl kun je meekijken bij ons in de studio kun je onze gasten zien die vandaag gaan komen. Kun je ons heen en weer zien lopen met koffie en koek. <laughs> Nou, hartstikke gezellig. En eh, we gaan er weer drie mooie uren van maken, zoals jullie van ons gewend zijn. En het eerste uur eh, zit altijd boordevol nieuwtjes, het weerbericht. En om half elf hebben we gasten Edwin Gist, Gistels, Gitsels bedoel ik die komt eh, langs ehm, samen met eh, Andor Sandbergen of Bettina. Dat weten we nog niet helemaal zeker. Om het te hebben over een boek wat eh, gisteren is uitgebracht. Of was dat eergisteren? Eergisteren, woensdag. Eergisteren, ja. ja, Oké. En dan uh, de tweede uur. Dan gaat onze Hanny natuurlijk weer een prachtige conferentie houden. En het derde uur hebben we eh, de cultuuragenda. En dan gaan we een gesprekje hebben met André Breedland van de musical De Hospita. En krijgen we bezoek van vrouwtje Lucie en Reina... omdat zij binnenkort een nieuwe expositie gaan openen... En ik meen dat dat in het raadhuis is. Dat is in het raadhuis, ja. Juist. Ja, ja. Oké. Nou, ik eh, eh, heb inmiddels vernomen dat Sinterklaas ons land is binnengekomen. Laten we daar ook wat aandacht aan besteden. Ik heb een liedje meegenomen van Dr. Anders P. Het Sinterklaaslied. U zult het niet geloven, maar mensen, het is waar ik heb alweer een beetje minder zin dan vorig jaar. Een beetje minder adem, een beetje minder kracht. Wat had u anders van zo'n hoogbejaarde man verwacht? Mijn knecht die staat te lachen en huppelt op en neer. Oh nee, dat doet mijn paard af. het hoeft voor mij niet meer. Het is hier in het noorden zo schemerig en koud. En wat ik ook vertel of doe, de kinderen blijven stout. Als ik in mijn kazuivel door kathedralen schuifel, dan kan het leven er nog wel mee door. Maar komt de maand november, dan denk ik aan december. En met een holle stem bereid ik mij op het ergste voor. Het is altijd weer die poespas en steeds in vol ornaat. Ze noemen mij kapoentje, ik weet niet waar dat op slaat. En altijd die gezichten, dat snerpende gezang. En niemand die beseft hoe ik naar mijn pensioen verlang. Ze hebben immers weken hier naar me uitgekeken. Belust op speculaas en pepernoot jongens, niet zo dringen en geen beschadigingen. Hij komt, hij komt, de goede zin. hij zit weer in de boot. De maan schijnt door de bomen, het bos niet meer te zien. Maar ja, die zit daar lekker boven in zijn vliegmachine. En ik loop hier beneden, van kastje naar de muur. Er moet toch wel iets mis zijn met de maatschappijstructuur. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind het toch wel fijn om net zo populair als Dr. Ronde Spie te zijn. Nou, dokter Anders Peek nam de aftrap voor het eh, Sinterklaas gebeuren in ons programma we hebben nog een paar kleine dingetjes meegenomen over Sint-Nicolaas. Hij is gekomen afgelopen ja, zondag. Is, zondag is hij aangekomen. Zondag in de storm. een paar uur later werd het ook nog slechter weer. Dus hij had toch wel eigenlijk weer de elementen met zich hoor. Maar hij had mazzel hè? Ja, hij had echt mazzel. Want het werd heel slecht later op de middag. Maar kon hij helemaal met de boot eh, tot zand? Hij waaide deze kant uit. <laughs> hij werd gestuurd door de golven. Ik had gehoopt dat het nog een beetje mist was. Want dan is het nog spannender. Ja, dat hij er ineens is. Want hij is er ineens, hè? Ja. Ik heb vaak gekeken, nou, eh, echt goed hoor. Ja. gaat heel hard dat laatste stukje. Ja. Willy natuurlijk ook. Ja, natuurlijk. <laughs> Ja. is de favoriet. Ja, ja, ja. <laughs> Dat moet haast wel. Ehm, ik kijk even naar Beb, want normaal gesproken gaat Beb nu het weer doen. Dus dan zet ik even je jingletje aan. Dan maken we het heel officieel. Ja. Nou, daar komt hij denk ik. Ja, komt denk je? ZFM Weerbericht. Het heeft vannacht geomweerd en gebliksemd. En het komt de komende nacht uh, waarschijnlijk weer te buien. even middag al lees ik. Vandaag zijn het vooral regenbuien. Maar soms vallen ook vlokken kletsnatte sneeuw het wordt 6 graden en er waait een matige, vrij krachtige... en aan zee zelfs krachtig tot harde westenwind. Voor het gevoel doet het water koud aan. In het weekend is het zaterdag eerst nog waterkoud... dankzij een aantrekkende zuidenwind. Dat is de graad of 5. De dag begint droog met af en toe wat zon... maar de middag neemt de bewolking toe en volgt er weer regen. In de avond en nacht naar zondag is het regenachtig... en loopt de temperatuur verder op. En zondagochtend vroeg ja, dames en heren luisteraars, zondagochtend vroeg is het een graad of 10 en wordt het uiteindelijk 15 graden. Daarmee is het uitzonderlijk zacht voor eind november. Het weerbelicht laat overdag een mix zien van wolken en zon. Dus het, ineens gaat de temperatuur straks omhoog. En het is zo hartelijk, want we hebben ook de winterver in dit dorp zondag. Daarover later meer. Zondag dus ineens 10 graden warmer. Op maandag is het ook nog zeer zacht voor de tijd van het jaar. En komt er helaas van tijd tot tijd regen. Dan is het een graad of 13. En na maandag daalt de temperatuur weer naar de waarde van normaal. En dat is in de tijd, eh, deze tijd van het jaar een graad of 8. Dinsdag en woensdag valt er soms wat regen. Maar later in de week wordt het veelal droog. Dus we gaan nog even een opleving van de temperaturen meemaken. Nou, heerlijk, heerlijk. We kunnen er nog op uit. Zo is dat. Wilt u dit weerbericht eh, teruglezen? Dat kan op regioweer.wordpress.com. En dan krijgt u dit weerbericht te zien... wat aangeleverd wordt door eh, Rico Schreuder. We gaan even naar een verzoeknummer toe. En dat is van eh, onze vaste luisteraar George Brouwer Leuk dat je altijd meedenkt, George. En dat je ons altijd voorziet van een mooi liedje. Um, een van jouw favorieten, Neil Diamond, die heb je aangevraagd. En het nummer heet I'll See You on the Radio. It's not the end of the world. It's just the end of the summertime. Oh, but Laura, I never promised the world. Just till the end of the summertime. But I see on the radio. It's playing our summer song. That same old song, it goes on and on. And the radio keeps saying the summer's gone, but I keep Now it's autumn. Somebody's waiting for you. Someone is waiting to see me too. Yeah, but Laura, I want to see you again. I don't know how, and I don't know when till I do. I see you on the radio, it's playing a summer song. That same old song, it goes on and on, and the radio keeps saying the summer's gone, but I keep. summer song, that same old song. It goes on and on on the radio. They say the summer's gone, but I still see you on the radio. It's playing our summer song same old song, it goes on En dat was Neil Diamond. En ik zie dat er weer een bericht aankomt. Ja, je voelt het gewoon. Hè? Je voelt het, hè? Je ja. voelt het, ja, ja, ja. <laughs> Ehm, aanstaande zondag, en dan is het mooi weer, heb ik net al verklapt... is er de jaarlijkse winterfair. De laatste eh, jaarmarkt eh, in ons dorp. Um, dan komen er zo'n 150 gezellige kramen door het hele dorp. Er is kunst, er, is, er zijn lekkere dingen te eten. Er zijn ambachtelijke goederen te zien. Door het hele dorp is er dus een jaarmarkt aanstaande zondag. Hij is van 9 tot 17 uur. Eh, u gaat er gewoon op uit en u loopt langs al die kraampjes. En eh, dat wordt weer genieten. In Heemstede hebben ze bedacht, ehm, gaan wij het ook doen vroeg en juist ook voor Sinterklaas. Want dan kunt u nog allerlei cadeautjes kopen. Dus, en daar is voor de echte kerstliefhebber in de Pieterkerk in Heemstede... en dat is de Limburgselaan nummer 3, is een kerstfair... En die is vol vintage spullen. Dus die is iets anders van sfeer. Gratis toegang. Hij is van 10 tot 17 uur. Eh, uur is daar een kerstmisferm. Ehm, ja, en dat, eh, dus u kunt zaterdag naar Heemstede gaan en zondag naar onze winterver. En allemaal al cadeautjes kopen eh, namens de Goed Heilig Man. Dat heeft veel assistentie nodig natuurlijk. Maar Beb, er komt geloof ik ook een grote in Haarlem, hè? Ja, maar die, ja, die wou ik eigenlijk voor de volgende keer bewaren. zo spannend. Door heel Haarlem, en dat is dan ook werkelijk... een van de grootste kerstmarkten van Europa... is op 13 eh, december, en die duurt dan tot zondag 15 december... Uh, hele dorp hele stad moet ik zeggen. Ja, ik ben het centrum, hè? Ik ben toch wel erg dorps. Het hele centrum is <laughs> één grote kerstmarkt. Daar zijn 350 kramen. Um, en dat is ook inderdaad allemaal oude traditionele kerstmarkt zoals dat hoort. Haarlem kreeg in 1245 stadsrechten en ze houden dan ook echt van tradities. Dus uh, dat is de kerstmarkt in Haarlem, maar die is nog even weg van 13 tot zondag 15 december. Dus Aanstaande zaterdag kunt u naar Heemstede, naar de Pieterkerk. Zondag gaat u natuurlijk naar buiten, naar onze jaarmarkt. En eh, ja, plannetjes maken voor Haarlem straks. Oké, maar eerst nog Sint-Nicolaas. vroeger hoor ik nog wel eens kinderen zingen. Ik hoor helemaal niks meer. Ik hoor helemaal niks meer dankzij jullie triple geïsoleerde ramen, spouwmuur, isolatie. Ik hoor niks meer. Kan je niet dat ik het erg vind? Mis er niks aan liedje mist er helemaal niks aan. De, de, de roe mag er niet meer voorkomen. Zwarte Piet niet, Knecht niet, de zak niet. Als Erdogan de achterkant moet Spanje er ook uit. Zie ginds komt de elektrische stadsbus. Uit Turkije weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas slash Nicolette. Ik zie hem slash haar tussen de beveiligers amper nog staan. Zijn gelijkwaardige compagnon staat te lachen. En roept ons steeds toe. Wie zoet is, krijgt Biologische knabbels. Wie stout is een behandeling vergoed uit het persoonsgebonden budget. Nee, dat was een hele fout die ik hier ging drukken. Die was ik helemaal niet van plan om te doen. Ja, hij was leuk. Dat was eh, Rob Schepers met een, uh, met een conferentie. Helaas maar een, een, heel klein stukje. Dat is wel jammer. <laughs> ja, ja, ja, zeker. We gaan even luisteren naar Tracy Chapman met Fast Car.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 Hello, how are you? I'm getting older and I need someone to talk to. Do you think it's strange that we get older every day? I don't even know what I'm doing here and the clock just ticks away. Yes, I'm afraid that I won't find my way don't wanna end up an old man who wishes he'd done differently in no way. Oh, tell me it's not too late. Surely there is someone in this world who might relate to me. I said, uh, Another year has passed, and there's hair going on my chest. Things are moving so fast, everybody's getting older. Another year has passed, all those memories locked inside my head, but it's sad. Cause I'll never see them again, no, no And maybe it takes just a little bit more time To realize that you're living now And my body, my body will change but that's okay, cause women say that men get beautiful with age. Well, I pray that I can keep up with society. Unlike all those old folks today, they don't understand technology, but that's okay. Yeah, I'm not gonna be that way. Sitting in my own built house right next to the beautiful sea, I'll be happy. Oh, I'll be happy as hell. A smiling old man with a couple of stories to tell, so I sing. Another year has passed and there's hair going on my chest Things are moving so fast, everybody's getting older Another year has passed, all those memories locked inside my head But it's sad, cause I'll never see them again, no, no And maybe it takes just a little bit more time To realize that you're living now and talking to you, well, I kinda realized that it's not so bad getting old and wise. I guess that's our main quality in life, being able to die in time. Oh, time gives us the power and the drive to live our dreams right. Can you hear it tick? Can you hear it tick? Oh, you better start having some fun, better do it quick. Set a tick tock, says the clock. I said a tick tock, says the clock. Said a tick tock, says the clock. I said a tick tock, says the clock. Said a tick tock, says the clock. I said a tick tock, says the clock. Said a tick tock, says the clock. I said a tick tock, says the clock. come on, I said a tick tock, says the clock. I said a tick tock, says the clock. Said a tick tock, says the clock. I said a tick tock, says the clock. Zet een tik-tak, zes de klakken. Zet een tik-tak, zes de klak. Zet een tik-tak, zes de klakken. Zet een tik-tak, zes de klakken. Come on, I said it. Uh, another year has passed and there's hair going on my chest. Things are moving so fast. Everybody's getting older. Another year has passed, all those memories locked inside my head. But it's sad, cause I'll never see them again. No, no. And maybe it takes just a little bit more time to realize that you're living now. And maybe it takes just a little bit more time to realize that you're living now. Jack and the Weatherman met This Years. En daarvoor luisteren we naar het Fast Car van Tracy Chapman. Inmiddels in, uh, zijn aangeschoven bij ons aan tafel drie gasten nog wel. Ja. Drie gasten. Edwin Gitsels, Bettina en Andor Sandbergen. En Beb, ik heb begrepen dat jij, eh, ik weet niet hoeveel vragen voor ze hebt... en ontzettend graag met ze wil praten over een fantastisch mooi afgelopen Afgelopen woensdag, ik was zelf verhinderd... was daar de presentatie van het boek. Het boek wat Andor en Bettina hebben geschreven, een dagboek... Ehm, in het leven van Carmen, en ehm, Carmen eh, zou woensdag, toen het boek werd gepresenteerd, elf jaar zijn geworden. En Bettina en ik zaten net al even te praten en ze zei... we hebben het eigenlijk nog nooit zo groot gevierd. Hoe is dat boek tot stand gekomen? Ja, nou eigenlijk wilden we um, een eerbetoon aan Carmen doen. En eh, ook voor Carmen haar zusje, Dauphine. Ja, ja, ja. Ehm, zij is jonger dan Carmen, dus zij heeft een groot deel van Carmen de leven niet meegemaakt. Hoeveel jonger is ze? Uh, Dauphine die wordt bijna acht. nou toch, eh, toch. Carmen zou dus elf geworden zijn. Zou elf geworden zijn, ja. En, ja, en nou ja, we wilden gewoon we waren vroeger, toen we de diagnose kregen... dat ze, zou ze maar twee jaar oud worden... En toen was ik heel erg bang van, oh, straks dan overlijdt ze... en dan heeft niemand haar gekend, dan, dan wordt ze vergeten. ja, dat eh, kan ik me voorstellen. Ja, vond ik heel Dat wil je niet. Nee. Dat, nee, dat wil je nee, niet. Dus, eh, en toen ben je dagboek gaan schrijven, of jullie? Om, beide, ja. beide zijn in het boek gaan schrijven? Ja, nee, dat is, we, we schrijven eigenlijk ons hele leven want Toen was er nog helemaal geen idee van een boek... Mhm. Ehm, we zijn begonnen toen Carmen geboren werd met schrijven. Ja. Eh, brieven schrijven aan haar. Uh, opdat zij later, als ze groot was... Ehm, zou kunnen lezen hoe zwaar de start van haar leven was geweest. En welke keuzes we dan hadden moeten maken. Of toen hadden gemaakt. Ja. Ehm, ja, en toen kwam de diagnose. En toen bleek dus de harde waarheid... dat ze die brieven helemaal nooit zelf zou gaan lezen. Nee. Toen zijn we in eerste instantie tegen beter weten in doorgegaan met schrijven uh, eh, Carmen Ja. Ehm, en op een gegeven moment bleef die behoefte wel van schrijven, maar ja, niet, niet per se meer aan Carmen Nee. Ehm, maar weer dus- meer om de omgeving om ons heen te informeren, omdat we gewoon elke keer dezelfde vragen kregen. Dus op een gegeven moment waar we dat zat. En schreven we nou, een soort nieuwsbriefachtig ding elke maand. En eh, om de omgeving maar te informeren. Om niet steeds hetzelfde verhaal te te hoeven te vertellen. Nou, erop terugkijkend was Carmen inderdaad een bekende Zandvoortse. Ja. Dat krullenbolletje in die wandelwagen bekende haar. De, van jullie informatie. Nou ja, zeker. En eh, zij, zij, ja, heel Zandvoort kent haar bijna. Precies. Eh, mensen die ik niet ken, kennen Carmen wel. Ja. En eh, eh, verpleegkundigen die ooit met haar door het dorp liepen... die werden dan gegroet als zijnde dat zij dan de moeder waren. Omdat de mensen dus Carmen wel kenden, maar mij niet per se. Zeg, en eh, toen was aanstaande woensdag... toen ze elf jaar zou zijn geworden... ze is in februari overleden... was toch woensdag die boekpresentatie. Hoe was het? Mooi. Was het druk? Ja, eh, er waren ongeveer 60 mensen. Joh. Dus eh, ja, zo mooi en warm dat, dat, nou ja, dat mensen daar vrij voor genomen hebben. Dat, dat ze allemaal de moeite hebben genomen om te komen. Ehm, Zoals je al zei, zo groot hebben we haar verjaardag nooit kunnen vieren. Nee, klopt. Nee, we hebben het altijd klein gehouden. Met alleen de dichtstbijzijnde familie en, eh, ja, en een enkele eh, vriend, vriendin. Ja. Omdat Carmen die prikkels niet aankon. Nee. En nu eh, zijn er dus toch zoveel mensen die haar leven willen vieren. En nou dat was heel mooi en warm. Maand 22 jaar overleed ze. Het is inmiddels maand 11. En dat is een hele directe vraag. Hoe is het nou met jullie? Ja, lastige vraag. Ja. Loopt. Uh, ja, eh, heel wisselend ook. Er zijn ja. best dagen die goed gaan. Uh, we doen er eigenlijk vooral zo heel veel aan... om voor Dauphine het allemaal zo mooi mogelijk... en zo normaal mogelijk te houden. Ja, ja. Ehm, maar ja, het is toch ook gewoon heel leeg en verdrietig... als je tien jaar lang eh, je hele leven in de dienst hebt gezet... om, om Carmen te verzorgen 24-7. Dus dat ging dag en nacht door. Iedere dag opnieuw. En zelfs als ze bij de dagbesteding was, ben je toch aan het zorgen. Omdat je altijd alert bent. Ja. Eh, en vooral die alertheid. Uh, ja, dit raak je gewoon niet zomaar kwijt. Ik kan dus, me eh, voorstellen. Dus het is nog steeds heel onrustig. En, ehm, en ja, we, moeten, we moeten onszelf echt weer uitvinden. Van wie ben ik nou zonder Carmen? Dat kan ik me goed voorstellen. Was een hoofdrolspeler in jullie leven. Ja. Jullie hebben er een prachtig leven gegeven binnen de helaas beperkte omstandigheden. Ja, ja zeker ze hebben jullie doorgeschreven na februari? Eh, een beetje. Niet, ja, in het begin wel. Ja. Eh, hebben we een, van de een van de vormen waarin we geschreven hebben zijn dagboekjes. Ja. Eh, dus dat heb ik nog wel gedaan en ander ook wel. Ja. Ehm, maar ja, op een gegeven moment verandert de boodschap niet echt meer. Nee. Ze, ze is er niet meer. Het is leeg, het is stil, het doet pijn. Er staat een punt, hè? Ja, en aan ja. punt is lastig schrijven. Ja. En, eh, Wanneer ontstond het idee om de dagboeken, de dag, ja, de dag te, te bundelen? Nou, dat was ergens, tot eh, eh, zijn maart, april 2023 was dat. Oké, dat was vorig jaar al dacht nou, ik liep al, ik liep al eigenlijk gewoon een hele tijd. ik en Edwin, nou ja, we hebben niet samen geknikkerd Edwin, maar het scheelt weinig. Eh, we hebben ook samen eh, bij dit radiostation eh, gezeten. dus ik ken Edwin redelijk. En ik wist dat Edwin, nou ja, biogra biografist heet dat zo? Biograaf. Ja, biograaf. Ja, biograaf. ik, ik, ik interesseerde een nieuw woord, maar... <laughs> Ehm, is en dat hij, nou ja, biografen schrijft Dus toen hebben wij hem benaderd. Zou, zou je wel eens een keertje een, een, biografie over onze dochter willen, willen schrijven. En eh, nou ja, zo is het begonnen. En toen, eh, hoe ging dat met jou toen, Edwin? Toen kreeg jij de, de, de, de van, de, van de alle dagen geregen tot vele jaren onder ogen. Ja, nou eigenlijk begon het ermee dat ik het op dezelfde manier aan ging pakken... als dat ik alle biografieën die ik schrijf eh, doe. Dat is door gesprekken te voeren met de mensen over wie het gaat. Nou, met Carmen kon ik natuurlijk geen gesprekken voeren, maar met anderen en Bettina wel. Want dat, dat gebeurde al in 23. Waar ja, de eerste afspraak was, was eh, nog. 18 mei vorig jaar zijn we begonnen. Jo. Dat eh, weet ik omdat ik dat voor, mijn speech van eergisteren toevallig had opgezocht. <laughs> en... Eh, het was precies anderhalf jaar voor de boekpresentatie. van maar twee dagjes ja, bij ja, ja. Maar het, het, bijzondere aan hun verzoek was om ze te blijven volgen... en het boek pas te publiceren als Karma overleden zou zijn. En het was natuurlijk geen, niet, niet te voorspellen wanneer dat zou zijn. zou dat, dat dan wel vijf jaar kunnen duren. Dat wisten we niet. Uh, eh, dus we hebben op een gegeven moment de vorm gevonden... dat ik één keer in de maand bij ze langskwam... en eh, dat ze gewoon even vertelde hoe het die maand gegaan was. Maar het, eh, het, het, het, dat was heel mooi en ze waren heel open over alles. Het, het nadeel ervan was dat het dan met name over die periode dat ik aanhaakte ging, over de laatste fase. En alles met terugwerkende kracht vanaf dat ze ter wereld kwam, natuurlijk even teruggehaald moest worden. Dus toen heb ik hele stapels nieuwsbrieven, dagboeken, van alles meegekregen. En eh, dit heb ik allemaal gedigitaliseerd en ingevoerd. En eh, uiteindelijk uh, pas op het allerlaatste moment... dat het boek echt daadwerkelijk afgemaakt moest worden. Omdat we bespraken van... het zou wel heel mooi zijn als het op, op de eerste verjaardag... dat ze er niet meer is, het boek er wel is. Mooi mhm. Mooi, mooie cadeau kun je niet bedenken. Dus en toen kwam ook nog het bericht dat het Glazen Huis dit jaar in het teken staat van Meta-kids. Dus kinderen met een ja. vergelijkbare ziekte Carmen. Dus nou, we dachten, we zetten even de sokken erin en afmaken het boek. Maar ik, ik was nog steeds op zoek naar een vorm. Mhm. En toen op een gegeven moment zat ik wat oude dingen terug te lezen. En toen zag ik dat ze eigenlijk begonnen waren met daadwerkelijk echt brieven te schrijven aan Carmen. Ja. Lieve Carmen. Ja. Bla. Dus ik dacht, van, ja, dat is de vorm. Daar moet gewoon alles wat er daarna geschreven is. Of het nou een dagboek is, of een nieuwsbrief, of een whatever. Of de dingen die ze mij verteld hebben in die interviews. Heb allemaal in, in briefvorm gegoten. Ja. Brieven eh, aan de dochter. Ja, precies. En, eh, op, en, eigenlijk blijft het daarbij heel dicht bij wat het origineel was. Eh, alleen het, eh, het, wordt, het, ja, het wordt veel meer een geheel. En het is eh, inderdaad een soort mengvorm. Jij noemt het steeds een dagboek, maar het is ook eigenlijk wel een soort van dagboek. Ja. Dus een mengvorm tussen die twee dingen, dagboek en Zo kwam het op mij over toen ik alle info erover las. Maar het zijn inderdaad de brieven, gebundelde brieven aan ja. En alles wat er omheen heeft plaatsgevonden. En wat, ik, wat ik nog heel even kort over wil zeggen... is dat wat, wat mij vooral verbaasde... schokte zelfs. Uh, vond ik echt shocking. Hoe, wat, wat een ongelooflijk veel en ingrijpend iets is om zo'n dochter te hebben. Het is, het is niet alleen voor hun tweeën. Maar ze hebben gewoon een heel, heel leger van mensen om zich heen. En instanties en wat er allemaal aan correspondentie bij komt kijken. Aan afspraken. Het is gewoon een complete productie. Hebben er, hebben er mensen die er omheen waren ook nog eh, eh, iets geschreven? Hebben die ook nog meegewerkt aan het boek? Ja. Want er waren veel mensen omheen, zoals je zegt. Ja. Oké. Dus- ja, ja, dan moet je me even vertellen wie jullie genaderd hebben en, en waarom. Ehm, ja, dus er zijn mensen inderdaad om ons heen. Dus twee vriendinnen van mij die, eh, die hebben een verhaal gedaan. Ehm, mijn broertje en mijn schoonzus hebben een, een eh, hun verhaal gedaan. Ehm, en Maaike Jordans. Maaike Jordans is eh, verpleegkundige bij het Emma Thuisteam. Het mhm. Emma Thuisteam is ja, life-saving zou ik bijna willen zeggen... voor gezinnen zoals die van ons. Zij zijn de schakel tussen het ziekenhuis en tussen, tussen thuis. Dus nou wij kennen Meike echt al, eh, al negen jaar. En, of, of, bijna tien jaar. Ehm, dus zij en eh, ons nichtje Steffi, of eigenlijk anders een nichtje... Eh, die ehm, is door Carmen verpleegkundige geworden. Ja. En, ehm, en zij heeft dus ook heel veel voor Carmen gezorgd. Dus zij heeft echt een soort dubbelrol. Zij is familie, maar ze is, ze is net zo goed eigenlijk het team van Carmen. dus zij heeft ook de verhaal gedaan. Mooi. Ja. Het boek we zijn er benieuwd naar. Ook ik ga het bestellen. Hoe gaan we dat bestellen? Hoe, hoe kunnen we het boek kopen? Nou, voor alle Zandvoorters ligt het gewoon hier in de Bruna. Kijk eh, aan, kijk aan. Dat is heel, hij heeft een hele mooie plek eh, meteen als je binnenkomt eh, gekregen. Ehm, en ja, bij Dit is Je Leven kun je hem bestellen op de webshop. En we hebben een, een Facebookpagina van Carmen... Mhm. Eh, onze Lieve Carmen heet dat. En daar staan ook de links. En ook bij, eh, bij Edwin op de website staan. Eh, ja. Nou ja. ja, een deel van de opbrengsten gaat naar de Stichting To See You. vandaar dat wij ook eigenlijk iedereen oproepen om op de website van, van Edwin te, boeken. Het is namelijk ook besteld, te bestellen bij bol.com. Maar bol.com ja, die, vraagt daar ook wat voor. Dus als je de stichting wil ondersteunen, dan, het liefst bij uh, ditisjeleven.nl. Of bij de Bruna. Of bij de, Bruna. Oké, ja. voor, voor alle mensen die vandaag luisteren... is dat inderdaad een, eh, een aanrader. Ja. En noem nog even waar het deel van de opbrengsten naartoe gaat. Eh, naar Stichting To See You. 2CU, zeg je dat? TCU. TCU, ja. Het lijkt een titel van een Prince-song lijkt het wel. To see you, oké. Okay, ja, dus het is, het is, het is eh, ik zie jou. Ja, uh, omdat, nu begrijp ik hem, ja. over een onzichtbare groep eh, mensen gaat. Hè, mensen met zeer ernstig, meervoudige en verstandelijke beperkingen. Ehm, dat, zijn, dat zijn echt mensen die onzichtbaar zijn in onze samenleving. Ehm, en het is ook Complex Care United. Dus de, de, de complexe zorg voor deze mensen samengevoegd in een stichting. En wij doen eh, belangenbehartiging. Eh, ik ben zelf directeur van, de van deze stichting. Dus, eh, Mooi. Ehm, daar ben ik door Carmen ook geworden. Carmen heeft me heel erg geleid in mijn leven. En, en nou, mijn huidige baan is, is daar regelrecht een, een uitkomst van. Ja. maar goed, met de stichting doen we dus belangenbehartiging. Dus wij komen op voor deze mensen in Den Haag. Laten ze zien in de samenleving. En we organiseren um, ehm, eh, lotgenoten contactdagen, dus uh, gezinnen samen te brengen om een soort van maatjes eh, ehm, te creëren. Dat, dat ze zich dus je hebt wat steun nodig, hè? Ja, ja en ik, ik hoor het veel terug van ouders. Dat ehm, ehm, juist dat lotgenotencontact zo helpend is eh, voor de kwaliteit van leven. Omdat ze zich eh, erkend voelen, herkend voelen. Ja. ik las gisteren ook een blogje van een moeder die, die wij kennen via onze stichting met een kindje, net als Carmen. En ja, nou, zij zegt ook, ik ben zo blij met de stichting... Eh, omdat het ons zoveel gegeven heeft. Wat fijn. Dus, eh, dus daar gaat eh, een deel van de opbrengst naar, naartoe. Andor was hier al vanwege die, die, die, sponsorloop die je toen ging doen. Ja. Want er moet gewoon veel meer onderzoek komen... naar metabole ziektes. Zeker. moet veel meer geld naartoe. Er is veel meer te doen. Carmen heeft wonderwel een heel lang, relatief heel lang leven gehad... gezien de voorspelling... Dus dat heeft jullie natuurlijk ook enorm gemotiveerd om eh, meer onderzoek. Want op medicatie heeft ze het heel lang gezet. Ja. Hebben jullie nog linkjes met, eh, met daarboven? Altijd. Ja. Ja. Het was, eh, afgelopen woensdag was het prima Carmen weer. Dus met veel wind en zon en regen. Dat geeft <laughs> regenbogen. dus, ja, ik heb hem gezien. Ja. Dus, zeker linkjes en ze is er gewoon. Dus, en ook al niet in dit stoffelijke leven, maar eh, wel in ons hart en in ieders gedachten. En, eh, en nu eeuwig in het boek. Want dat heb je wanneer je het in woorden uitdrukt en ze uit, letterlijk drukt. En de mensen kunnen ze lezen. Dus lieve luisteraars, op naar de Bruna. Ehm, heel veel dank dat jullie hier weer waren om het ons eh, nog een keer toe te lichten. Wat zou je nog willen zeggen uh, Nou, dat vind ik mooi. poe vind ik wel de geweldige uitdrukking. Ja. Nou ja, ik hoop dat veel mensen het gaan lezen. En ik, eh, ik, zou ook heel graag terug horen wat mensen ervan vinden. En, ehm, Leuk, ja. Ik ben gewoon heel blij dat, dat, nou ja, dat, dat Carmen inderdaad eh, in woorden beschreven staat. Ja, en ja, zo... en, en het, is, niet een lekker uh, wegleesromannetje. Dus haal je tissue, doos met tissues houden erbij. Want we hebben vanmorgen al, heeft Bettina al met iemand gesproken... die had het al na drie eh, bladzijden moeilijk. Dus, eh, nee, het is wel een rouwboek. Het Ja. ja. Maar zo was het. Zo was het voor jullie. Ja, we wilden eigenlijk oorspronkelijk een, een hele mooi monument voor Karma schrijven. Maar dat, mhm. ja, dat doet eigenlijk geen recht aan haar leven. het was niet alleen maar mooi. Het was ook mooi, ja. Maar niet alleen maar mooi. Niet alleen maar mooi. Nee, daar heeft Andoort vorige keer ook al toegelicht. Ze heeft ook heel veel moeten doorstaan. Om die tien jaar bij jullie te kunnen volbrengen. Zeker. Nou, je noemde dat net toch een onzichtbare bevolkingsgroep. Jullie hebben Carmen volledig in de zon gezet. En daardoor zijn deze kinderen nu allemaal minder onzichtbaar. Dus heel veel dank voor jullie enorme bijdrage. En nou, ik vanmiddag naar de Bruna. Wat let ons mensen. Ja, Jij ook heel veel dank voor je enorme inspanningen. Ja, dankjewel. ja, zo zijn we weer even terug. We hebben nog één, uh, één onderwerpje wat we eh, moeten gaan doen. En dat is het liedje van de sidekick. Maar we zijn hier zo aan het kletsen dat het loopt allemaal even anders. <laughs> oh, oh, oh. Maar goed, hier komt hier het liedje van de sidekick. I Say A Little Prayer van eh, Rita Franklin. Op verzoek van Beb. I Say a Little Prayer van Aretha Franklin. En dit nummer was gekozen door onze Beb. Ja, juist, eh, juist omdat deze, deze prachtige ouders... Eh, elke dag hebben gebeden, hebben gewerkt, hebben geleefd met Carmen. Haar ook voort laten leven en eh, vandaar. Ja, dus ik zou zeggen, jongens, koop dat prachtige boek. Dan krijg je wat een indruk hoe het voor het gezin moet zijn geweest altijd. En je doet meteen een eh, goede daad... omdat er een deel van het bedrag naar de stichting ICU gaat... die opkomt voor de belangen van uh, metabole kinderen. En hun ouders en familie. Ja, zeker, zeker. We gaan eh, naar het eind van het eerste uur. Heel vervelend, mijn ene oor zit dicht. Hoor ik heel gek. Eh, we gaan naar het <laughs> eind van het eerste uur. Eh, daarna, we gaan u een plaatje opzetten. Dan krijgt u straks de reclameboodschappen en het eh, nieuws. En daarna komen we bij u terug. En met niemand minder dan Hanny... die weer een prachtige conferentie heeft geschreven. Ja, en dat gaat over onze zorgverzekeringen, geloof ik.